De onderhandelingen in het katshuis dreigen te mislukken. Volgens Wilders breken, maar de anderen zouden hem hebben gevraagd er nog een nachtje over te slapen. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van een moeilijke fase. Naar verluidt is Wilders niet tevreden over mogelijke hervormingen op het gebied van onder meer zorg en WW. De oppositie wil opheldering van het kabinet over de voortgang van de gesprekken. PvdA-leider Samson zegt dat premier Rutte zijn consequenties moet trekken als hij het niet voor elkaar krijgt om een hervormingspakket af te spreken. Rutte wil niets over de onderhandelingen zeggen. Er is een datum voor de heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Na sluiting van acht jaar gaat het museum op 23 september weer open. Het Stedelijk is gerenoveerd en uitgebreid. Het was de bedoeling dat het Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst al eind 2008 weer open ging, maar dat werd steeds uitgesteld. Ongeveer een miljoen Cubanen wonen in Havana een grote openluchtmis bij. Die wordt geleid door paus Benedictus. De dienst is op het plein van de revolutie. De paus heeft ook een ontmoeting met oud-president Fidel Castro, de leider van de Cubaanse revolutie. Benedictus vliegt na de openluchtmis terug naar Rome. Zo'n 1500 schoonmakers voeren actie op station Utrecht Centraal. Volgens FNV Bondgenoten blijven de schoonmakers net zo lang zitten tot er een oplossing is voor het CAO-conflict. De onderhandelingen zitten vast op het doorbetalen van de eerste twee ziektedagen. De spoorwegen zouden daartoe bereid zijn, maar de werkgeverskoepel in de schoonmaakbranche is tegen. Mobiel bellen en internetten in het buitenland wordt goedkoper. Op 1 juli worden de prijzen verlaagd en de komende twee jaar dalen de tarieven verder. Dat is binnen de EU afgesproken. Vanaf 1 juli mag een telefoongesprek maximaal 29 cent per minuut kosten. De ontvangst van een gesprek 8 cent per minuut en een sms 9 cent. Een megabyte data mag 70 cent gaan kosten. Het weer zonnig en warm, temperatuur tot 19 graden. Morgen eerst nog zonnig, maar in de middag bewolkt en minder warm. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E in de Randstad staan files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. De andere kant op tussen het knooppunt Hoevelaken en Eembrugge 6. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 7. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is dicht bij Almere Buiten-Oost. Dat komt door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de af- en op de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 8. A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 7.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 Hè? When Will I Be Loved, dit keer uitgevoerd door John Fogerty en Bruce Springsteen. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Ja, of twee uur lang gevarieerde country music vanaf diezelfde schijfjes. Here for a good time, dat hoop ik voor u ook. Dit is George Strait. Cause somebody done done me wrong Don't think for a minute that I'm gonna sit around and sing some old sad song shot to hell with the red wine. Pour me some moonshine. When I'm gone, put it in stone. He left nothing behind. I ain't here for a long time. I'm here for a good time. what they to do, but I like to do just what I like. I'll take the chance, dance the dance. It might be wrong, but then again it might be right. shine When I'm gone, put it in stone For a Good Time. George Strait heeft het eh, zelf geschreven samen met Baba Strait. Ik heb tegen u wel eens gezegd van let eens op de bassist of let eens op de gitarist of wat dan ook. Maar dit keer wil ik u ook weer vertellen van let eens op de bassist van Lady Antebellum. Dave Haywood heeft dit geschreven. Hè? Luister eens naar die bas. Prachtige logisch heeft die man. perfect a quarter Valerie Scott en Charles Kelly, dat zijn de lead vocalisten van deze formatie. En Dave Haywood, dat is degene die u hoorde op de bas. En ik zei al, prachtige basloopjes heeft die man, It ain't gotta be love, dat zegt Brad Eldridge. Caroline van de Griend heeft weer een nummer opgenomen van eh, Rob Crosby, Chris Tompkins en Anne Marie. Die drie hebben het geschreven voor haar. Het is getiteld Car in the Field. En Rob Crosby heeft het daar in Amerika, in Nashville, eh, geproduceerd. En allemaal opgenomen, althans, de instrumenten. Daarna is het hier naartoe gestuurd. En heeft eh, Jacqueline in studio Hans Albers in Nederhorst en Berg, heeft zij de vocals ingezongen. En toen klonk het als dus... De heldere stem van Jacqueline van der Grient en in de backing vocals Wim van de Vliert. En de laatste keer dat ik haar gesproken heb, toen uh, vertrouwde ze me toe dat ze binnenkort weer de studio in zou gaan. Dat zal misschien in deze week al wel gebeurd zijn om een nummer op te nemen van Ruud Hermans. En dan ook weer in de backing vocals die Wim van der Vliert. Het origineel van Ruud Hermans. Everybody falls in love again A broken heart won't keep you looking for a friend Ain't no guessing how or where or when Just be sure to know you'll fall in love again Now the tears that you've cried left some scars round your eyes And way deep inside Some pains never die From the embers of love a little spark flies That starts a new fire One. als u vaste luisteraar bent van het programma Country Track, dan merkt u al lang dat ik eh, niet alleen nog maar eh, pure country draai, maar ook regelmatig wat uh, eh, Amerikanen. Onder andere dit nummer van Clarence Buckerow. Dangerous Secret van zijn cd Walls of the World. En het komt gewoon omdat ik steeds vaker wat muziek thuisgestuurd krijg van platenmaatschappijen die alleen maar Amerikanen uitbrengen. En dat is ook met deze maatschappij. Continental Song, zo noemen ze zichzelf in, uh, in Nederland. En deze cd, It's a Good Life Honey, If You Don't Grow Weary, van Alexa Northwood. Alexa Woodward, wel goed vertellen wie er gaat zingen, hè? En zij heeft het over wolves. and there was nothing else in the great wide world where we ate our singer-songwriter daar in Amerika. En ik weet het, eh, er zullen heel veel mensen zijn die zeggen van dat is toch geen country. Nou, in Amerika staat ze hoog aangeschreven in de country scene, hoor. Hetzelfde als eh, Tommy Womack met zijn laatst verschenen cd Now What. Play that cheap trick, cheap trick, play. I been to London, I've been Played my shows and come back home The golden goose ain't landed yet This is as good as it's gonna get iPod's playing an old cheap trick My oh my, you've grown up quick Trying to keep this kitchen clean That's all real life really means Another dollar, another day I shouldn't look back, but I do anyway Dad's in the ground, mom's on the way Play that cheap trick play Play that cheap trick, cheap trick play Pull those records off the shelf Sit up late and doubt myself Ain't no fuss and ain't no sweat This is as good as it's gonna get Love my son and love my wife Try like hell to love my life Jesus is my saving grace, but I don't always know my place. Another dollar, another day. I shouldn't look back, but I do anyway. Dad's in the ground, mom's on the way. Play that cheap trick, cheap trick play. Play that cheap trick, cheap trick play. I played the game and I've sold some oats Ram myself down people's throats bang my head against the wall All in all, I've had a ball A hundred bucks to play three sets This is as good as it's gonna get The future's shorter than the past My oh my, you've grown up fast Another dollar, another dollar So Now What, zo heet de cd van eh, Tony Womack. En dit, dit is Lynn Myers. Zij is eh, jaren geleden al een keer op het eh, Floralia Country Festival geweest. Draw me a map of my heart. Drew a map of my sublime And I know I hurt you bad And that this is not enough And that hearts are usually red And the edges are too rough Well, I'm trying to make amends Here But one thing you should know is it won't show you what's in store. it's the end of time December 31st, 1999 People buying up army surplus things Afraid of what the new year will bring I live back in the woods, you see Y2K don't mean a thing to me Shotgun, a rifle, and a four-wheel drive A country boy can survive Country boys can survive I can plow field all day long I can catch catfish from dusk till dawn Make her own whiskey and her own smoke too Ain't too many things these old boys can't do Including Bocephus We grow good old tomatoes and a homemade wine A country boy can survive give a damn. We came from the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the western skies. If the bank machines crash, we'll be just fine, cause a country boy can survive. Country boys can met a good friend in New York City. Never called me bull, she was call me hillbilly. Really. he was killed by a man with a switchblade knife. For $43, my friend lost his life. Now this dude's gonna get out in a year or two Cause the system don't work for me and you But a country boy can survive Country folks can survive. any year, its time. Chad Brock, Hank Williams Jr. en George Jones. A country boy can survive. En ze hadden het over de, ja, al van jaren geleden, hè, van eh, het eh, jaar, eh, de eeuwwisseling ging het over in het begin zeiden ze al van ja, de computermensen die zeggen dat we de 1999 tot 2000, dat gaan we niet overleven. Nou, we hebben het overleefd hoor. Cornflower Blue is een formatie uit Amerika. Die hebben een cd uitgebracht met daarop acht nummers. En het is eigenlijk een beetje een testcase van die platenmaatschappij. Of ze meer op zullen mogen gaan nemen. Ik verwacht van niet. zou zeggen van kijk maar eens een keer op hun site Cornflowerbluemusic.com en eh, daar zult u nog veel meer zien over deze formatie. staan nog wat meer nummers op en eh, ja, zoals ik al zei, ik verwacht niet dat ze nog een, eh, een cd gaan uitbrengen hoor. Dit is Dark Stone, een bekend nummer. Take a letter, Maria. Last night as I got home, about a half past ten, there was a woman I thought I knew of another man I kept my cool, I ain't no fool Let me tell you what happened then I packed some clothes and I walked out And I ain't going back again So take a letter, Maria Address it to my wife Say I won't be coming home I gotta start a new life dress it to my wife. Send a copy to my lawyer. I gotta start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. And at times like this, I feel you've always been close. listen to my wife Say I won't be coming home I gotta start a new life Take a letter, Maria Address it to my wife Send a copy to my lawyer I gotta start a new life When a man loves a woman It's hard to understand That she would find more pleasure in the arms of another man I never really noticed How sweet you are to me It just so happens I'm free tonight Would you like to have dinner with me? Take a letter for Rio Address it to my wife Say I won't be coming dress it to my wife. Send a copy to my lawyer I'm gonna start a new Grave, Zij schreef het al in 1969 en, in, uh, en 30 jaar later toen zei Darkstone, ondanks dat het zelf een hele goede schrijver is van, laat me dat nummer nog maar eens een keer opnemen en opnieuw, eh, opnieuw produceren. Take a letter Maria. Dit is Rachel Harrington en her knockouts van haar laatst verschenen cd. Get You Some. to tonight. We're gonna mess around. Got the record player set and the curtains drawn. Got the door. van eh, haar laatst verschenen cd in 2011, Rachel Harrington. En dit, dit is de tweede cd van Wade Hayes. De titel en de titel van de cd. I can my truck, round up my friends and any kind of 45 come Wednesday His gray hair is getting thin But he's still hanging in there Don't feel too bad for the shape he's in He's seen yuppies in the White House But he thinks they're gonna fail Cause he just don't trust a president That never has inhaled And he prays to God to stop his crime but it seems to no avail. Well, he still loves country music, but he's been left out in the dark. Cause they don't play Merle and George no more. He don't know Billy Ray from God. And he's heard of Woodstock too, but it never could compete He was there the day that Hendrix played the anthem with his teeth.